clothes. All they gotta do is strip. I've read a lot of Shakespeare, I've seen his movies too. Not that for an amateur is my professional view, and as you can gather from that, I didn't do too well at school. magic tools. I feel I ought to tell you that my doctor isn't well. When he's on the for a checkup, he began to check himself. Felt an itch in several places, and as he began to scratch, came out in a rash. Now, out in Scandinavia, girls really do have fun. Even those without blonde hair are not to be outdone while on a visit last year. I must have dated two or three. But every time I got them home, I found they became allergic to me.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 Je moet een tandje dieper gaan. Mensen spijten ijskoud water. Mensen schreeuwen vrouwenkul. Het is nu weer of verliezen. Dus je verstand zet je op nul. Je hoort alleen nog in je hoofd wat je jezelf hebt beloofd. Je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover. Hey. Je gaat erop en erover. Je gaat erop gaat erop en erover heen. Je voelt je helemaal geraakt, de benen willen niet meer rond. Je hart gaat als een gek keer. het kwijt loopt uit je mond. Mensen schreeuwen geef niet op, mensen pakken je zelfs beet. Je zou het liefste willen stoppen, maar in de verte is de meid. Je hoort alleen nog but you use elephants. het openingsuur van de Radio 501 Daverende Donderdag maak ik altijd de donderdisc bekend.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 Got some more in Ecuador. Ecuador. Stole a car in the streets of Panama. Went too far in Bogota. Mm. 501. Voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld, je luistert naar Radio 501 met Radio 501 Daverende Donderdag van middags 1 tot middernacht.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 white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man! They made up his bed, a gold covered mattress on which he was led. Ooh. is king of his honor and his glory. The people would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man. today you're mine. What a day, what a day, what a day. Dit, dit is deze week de Radio 501. Plaat voor je hoofd. ben zo'n man die meestal wel weet hoe of wie verder komt. Je weet zo'n man die het voortouw eigenlijk vrijwel altijd neemt. Je weet ik ben zo'n man die eigenlijk altijd wel de weg kent. Want zelfs als hij hem niet echt kent, ja dan vindt hij dat wel een. Maar stel nou dat ik ooit eens twijfel, dat ik ooit onzeker ben en die onzekerheid dan mijn gevoel voor richting overstemt. Stel dat al klinkt het idioot, mijn automatische piloot het ooit begeeft en ik de weg dan niet meer weet. Mag ik dan met jou mee? Mag ik dan met jou mee? Mag ik dan met jou mee? Mag ik dan met je mee? Mag ik dan met jou mee? Mag ik dan met je mee? Mag ik met je mee? ben zo'n man die meestal net dat stapje vlugger dan de rest. Zo'n man die meestal net dat stapje sneller loopt. Je weet, ik ben zo'n man die als je zelf even de puff niet hebt. Waar als je even zelf de puff niet hebt, je dan eigenlijk wel op hoopt stel nou dat ik twijfel, dat ik ineens vertraag en ik de snelheid van het leven ineens niet meer verdraag. En dat ik stamel over angsten die ik nimmer had voorzien en niet weet te overwinnen bovendien. Mag ik dan met jou mee? Mag ik dan met jou mee? Mag ik dan met jou mee? Mag ik dan met je mee? Mag ik dan met jou mee? Mag ik dan met je mee? Mag ik met jou mee? de kans is uiteraard bijzonder klein dat het me ooit zal overkomen. Ja, normaal gesproken blijf ik aan het roer en vaar jij rustig met mij mee. En in principe is de hele situatie dan ook zuiver hypothetisch. Maar zeg nooit nooit en weet je, ach soms gaat het ook gewoon om het idee. En ik moet je iets bekennen, lieve schat. Het maakt in feite geen verschil of ik nu vaar op mijn gevoel. Of dat ik ga waarheen jij wil. Want als er één ding is waaraan ik nooit zal twijfelen, dan is het het uiteindelijke doel. Mag ik met je mee? Mag ik met je mee? Mag ik met jou mee? Mag ik met je mee?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 You can't read his cool by the scruff on his chin. Don't know what makes him tick by the Rolex on his wrist, but you can't judge a man. Margaret did a Rama dance for me. Though my eyes went bug, my heart could not agree. Well, the next thing you know, dude's coming at me with. that she swallowed him whole. The mere thought of her makes his knees weak. When he opens his mouth, it is her he Even now I hear her. a knife in my back where my good friend has been. She's the moon, he's the sun, and I am under an eclipse. Yeah. van West-Friesland. Dit is Radio 501. What you drinking, baby? me perfect. But I bet somebody's already told you that your poison, name your passion. Cause a boy like me just couldn't help but ask. Keep on talking to me, baby. I'm hanging on your every word. Keep those drinks maybe. We'll forget what we deserve. baby, we make a promise tonight? Promise anything. just looking for a good time. in a long, hard week doing this nine to five. And you're just a girl to get that off my mind. You should have worn that dress, you should dance like that. You got this little heart of mine in overdrive. I sure love this conversation. The band is good, the music's loud.